Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het noorden en noordoosten geldt ook vandaag een waarschuwing voor gladheid. In Groningen, Friesland en Drenthe is er vanochtend plaatselijk kans op ijzel, meldt het KNMI. Gisteren gebeurde er op de A7 tussen Groningen en Scheemda meerdere ongelukken door gladheid. De snelweg was daardoor enige tijd dicht. De verwachting is dat de gladheid op de meeste plaatsen vanmiddag weer voorbij zal zijn. In Tsjechië hebben tienduizenden mensen met een demonstratie hun steun betuigd aan president Pavel. Hij weigert een minister te benoemen van een uiterst rechtse partij en wordt daarom verguisd door de nieuwe regering. Aan een demonstratie in Praag deden volgens de organisatie tot 90.000 mensen mee. Israël gaat artsen zonder grenzen verbieden om nog in Gaza te werken. De hulporganisatie weigert een lijst van medewerkers in het gebied te overhandigen. Dat eist de Israëlische regering van alle hulporganisaties in Gaza. Artsen zonder grenzen zegt dat het geen garanties van Israël krijgt voor de veiligheid van medewerkers. Bij een rallywedstrijd in België is een auto uit de bocht gevlogen. Daarbij is een vrouw uit het publiek om het leven gekomen. De politie onderzoekt het voorval. De wedstrijd werd afgelast vanwege het dodelijk incident. De Nederlandse producer Rose Lila heeft een Grammy gewonnen... voor een nummer dat ze maakte met Kendrick Lamar. Het nummer Luther kreeg de prijs voor Record of the Year. De prestigieuze Amerikaanse muziekprijzen werden voor de 68ste keer uitgereikt. Kendrick Lamar is met 27 prijzen de rapper met de meeste Grammys ooit. Vannacht wonnen ook Billie Eilish, Bad Bunny en Olivia Dean Grammys in belangrijke categorieën. Het weer, de dag begint met ijzel in het noorden en regen vanuit het zuiden.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 Hij weigert een minister te benoemen van een uiterst rechtse partij en wordt daarom verguisd door de nieuwe regering. Bij een rallywedstrijd in België is gisteren een auto uit de bocht gevlogen. Daarbij is een vrouw uit het publiek om het leven gekomen.